Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij bijna 1 op de 5 tankstations in Frankrijk is minimaal één brandstofsoort bijna op. Dat zegt de Franse staatssecretaris van Energie tegen Franse media. Volgens haar komt het tekort door problemen met de levering. Vooral tankstations van Total Energies hebben er last van. De afgelopen weken zijn veel Fransen daar tanken... omdat het bedrijf maximumprijzen voor diesel en benzine heeft ingesteld. Volgens Frankrijk zijn de problemen maar tijdelijk. De levering liep achter vanwege de paasdagen. De IKEA in Duiven in Gelderland blijft ook vandaag de hele dag dicht. Een internetkabel in de buurt is beschadigd en daar heeft de winkel last van. Zaterdag ontstonden de eerste problemen. Toen werkten de pinautomaten langzaam en ontstonden er lange rijen aan de kassa's. Gisteren, op tweede paasdag, werd de kapotte kabel ontdekt en kon de winkel ook al niet open. Bezoekers die naar de IKEA in Duiven kwamen werden teruggestuurd. De winkel hoopt morgen weer open te kunnen. De gaswinning op de Noordzee wordt verder uitgebreid. Een Nederlands bedrijf heeft een tweede put in gebruik genomen... bij het relatief kleine gasveld. De productie moet voor het einde van het jaar op 2 miljard kuub gas liggen. De gaswinning op de Noordzee is al jaren omstreden. Milieuorganisaties zijn bang voor schade aan de natuur op en in de zee. 35-plussers die jarenlang intensief sporten... hebben een hogere kans op hart- en vaatziekten... blijkt uit nieuw onderzoek waar ook het Radboud UMC aan meewerkte... Volgens de onderzoekers komen hartritmestoornissen en verkalking van kransslagaders vaker voor bij fanatieke sporters. Het gaat dan om mensen die jarenlang intensief trainen. De onderzoekers roepen hen op om zich eens in de vijf jaar te laten controleren op bloeddruk, cholesterol en bloedsuikers. Het weer volop zon en weinig wind. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden. Ook morgen veel zon en nog iets warmer dan vandaag, 16 tot 20 graden.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 Een tijdperk waarin de stem centraal stond en de emotie in elke groef van het vinyl geperst zat. Ik trapte af met de instrumentale klassieker Telstar van de Tornado's, om vervolgens stil te staan bij de Big O en zijn legendarische tijdgenoten. Zet de radio een standje harder voor deze nostalgische trip. Triple Play, Sterren van Toen. Only the lonely meester van de muzikale eenzaamheid en het drama. Met zijn enorme stembereik en verbazingwekkende falsetto transformeerde hij de popsong tot een mini-opera, waarbij nummers als Only the Lonely en Running Scared de luisteraar meenemen in een wereld van diepe weemoed. In tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten vertrouwde Orbison niet op wilde bewegingen, maar op die pure, emotionele kracht van zijn stem achter die iconische donkere zonnebril. Zijn werk uit de vroege jaren 60 met het monumentale Iets Over als kroonjuweel blijft een blauwdruk voor vocale perfectie. Just run and Each place we go So tragedie puur zanger uit 1963. Leslie Gore vertolkt hier de ultieme tragedie op een verjaardagsfeestje. Je vriendje die er vandoor gaat met een ander. De herkenbare productie van Quincy Jones zorgde ervoor dat dit nummer uitgroeide tot een van de meest iconische Tears on the Dancefloor klassiekers aller tijden. Jackie Wilson was een van de meest dynamische performers die ooit een podium betrad. Een man die de brug sloeg tussen rhythm and blues en de vroege soul. Met zijn atletische moves en een stembereik van vier octaven wist hij hits als Lonely Teardrops en het onvergetelijke Reed Petit tot leven te wekken. Wilson combineerde de passie van de gospel met de toegankelijkheid van pop, wat hem de bijnaam Mr. Excitement opleverde. Zijn muziek, waaronder het prachtige To Be Loved, straalt een energie en levenslust uit die ruim 60 jaar later nog steeds even aanstekelijk is. is crying, Lonely play. Triple play. Triple play. Someone to care. Someone to share someone to kiss, someone to make. hoor je diepgevoelde pijn die bijna tastbaar wordt door haar rauwe vertolking. Het is een dramatische ballad die laat horen waarom zij door veel collega-artiesten, waaronder Elvis Presley, zo enorm werd bewonderd. was true. And we'd never, never, ever part. know. Yes, darling, I'm so hurt. <laughs> because I still love you so. But Triple Play. Een greep uit het verleden. Goodbye, my love, goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. Bye bye my love, goodbye. my love, Bye Don en Phil Everly vormden het meest invloedrijke duo uit de rock'n'roll geschiedenis. Wiens loopzuivere harmonieën de basis legden voor bands als The Beatles en Simon Garfunkel. Met hits als Bye Bye Love en Wake Up Little Susie brachten ze een unieke mix van country-invloeden en tienerpop naar de hitlijsten. Hun samenzang in All You Have To Do Is Dream is nog steeds de gouden standaard voor vocale synergie. Twee stemmen die versmelten tot één geheel. Hoewel ze vaak over onschuldige verliefdheid zongen, zat er in hun geluid altijd een onderliggende laag van oprechte emotie die hen tijdloos maakte. friends is when they say, Ooh la la, wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. Well, I told of wine. Deze charmante track uit 1961 is gebaseerd op een melodie uit de jaren 30. Melinda Scott gaf er een perfecte early 60s draai aan. I've Told Every Little Star straalt de onschuld van de vroege popmuziek uit. Compleet met een vrolijk fluitje en een arrangement dat je direct terugbrengt naar de tijd van de soda shops. nummers van toen. say that I won't be home anymore. For something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only. 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. I saw a welcoming light and stopped to rest for the night. And that is when I saw her as I pulled in outside of the small hotel. She was there, and so I walked up to her asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. I'm only one day away from your arms. She took me to the cafe. I asked her if she would stay. Mendoza, Only one day away from your arms. The jukebox started to play, and night turned into day as we were dancing closely. All of a sudden I lost control as I held her charms and I caressed her, kissed her Told her I'd die before I would let her out of my arms. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. I hate to do this to you, but I love somebody new. What can I do when I can never, never? never go home again. Gene Pitney was een unieke verschijning in de jaren 60. Niet alleen als zanger met een dramatisch licht nasaal stemgeluid, maar ook als uiterst getalenteerd songwriter. Hij had de gave om filmische verhalen te vertellen in slechts drie minuten zoals prachtig te horen is in de Burt Baggere klassieker 24 Hours from Tulsa. Of het nu ging om de western sfeer van The Man Who Shot Liberty Valance of de emotionele diepgang van If I Didn't Have a Dime. Pitney wist elk nummer te voorzien van een intense urgentie. Zijn vermogen om zowel grote ballads als uptempo popsongs te dragen maakte hem tot een van de meest veelzijdige sterren van zijn tijd. When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide, they'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside. Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood when it came to shooting straight and fast. Uh, he was mighty good. From out of the east, a stranger came, a law book in his hand. Oh man, the kind of a man the West would need to tame a troubled land. Cause the point of a gun was the only law that liberty understood when it came to shooting straight and fast. He was mighty good. Many a man would face his gun, and many a man would fall. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them all. The love of a girl can make a man stay on when he should go stay on. Just trying to build a peaceful life where love is free to grow. But the point of a gun was the only law that liberty understood. When the final showdown came at last, a law book was no good. Alone and afraid, she prayed that he'd return that fateful night. Ah, oh, that night when nothing she said could keep her man from going out to fight From the moment a girl gets to be full grown The very first thing she learns When two men go out to face each other Only one returns who bravest of them all. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance, he was the bravest of them all. If I didn't have a dime and I didn't take the time to play the jukebox Oh, Saturday night would have been a sad and lonely night for me And if you weren't standing there Ruby lips and golden hair beside the jukebox Oh, I'd have lost my chance to hold you while you danced with me. Mm -hmm. While the records turn and turn, we dance and learn our hearts had young for this. Neath the moon we walked and walked and talked of love, and then we kissed. Now with every sweet caress, oh my darling. thing wouldn't mean a single thing, even though you're standing Thompson had een bijna kinderlijk klinkende stem die perfect paste bij de novelty pop van die tijd. Norman was een enorme hit in 1961 en is een schoolvoorbeeld van hoe een simpel pakkend refrein en een aanstekelijke melodie een artiest onsterfelijk kunnen maken in het geheugen van de luisteraar. programma ook aandacht voor de klassiekers. voor het oog van Amerikaanse televisiecamera's, maar bewees met zijn muziek dat hij veel meer was dan alleen een tieneridool. Met zijn relaxte zangstijl en de steun van topgitarist James Burton creëerde hij een reeks hits zoals Travelin' Man en Hello Mary Lou, die de perfecte balans vonden tussen rockabilly en pop. it by heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou. We never part. So hello, Mary Lou, goodbye heart. You passed me by one sunny day. Flashed those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around. Swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love. Believe me, I just had no choice. Wild horses Dit was Triple Play voor deze week, met een eerbetoon aan de stemmen die de vroege jaren 60 kleur gaven. Van de opera pop van Roy Orbison tot de harmonieën van de Everly Brothers. De muziek uit deze periode blijft een bron van inspiratie. Bedankt voor het luisteren, geniet van de herinneringen en tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Triple Play. at my car. But when I met that little girl, I knew that I would fall for a little fool. Oh yeah, I was a fool. Uh huh. Oh, oh, oh I was a fool. Oh yeah. She'd play around and tease me with her carefree devil eyes. She'd hold me close and kiss me but her heart was full of lies, poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Uh -huh. Poor oh, little fool. I was a fool. Oh, yeah. She told me how she cared for me and that we'd never part. And so for the very first time, I gave away my heart, poor little fool. lied to me. She left me with a broken heart, won her victory, poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Uh-huh. game with other hearts, but I never thought I'd see the day when one else would play love's foolish game with me, poor little fool.